maar kan nog niets zeggen over de omstandigheden van het steekincident. Daar wordt op dit moment bij de woning onderzoek naar gedaan. De schedel van een Tyrannosaurus rex is op een veiling in New York verkocht voor omgerekend 5,8 miljoen euro. Dat is een stuk minder dan vooraf was ingeschat. Veilinghuis Sotheby's rekende op een opbrengst van 14 à 19 miljoen euro. Vooral omdat het de eerste keer was dat een behoorlijk complete T-Rex-schedel werd geveild. Experts vermoeden dat het vertrouwen uit de markt voor fossielen is verdwenen omdat onlangs de veiling van een T-Rex skelet werd afgelast. Daar waren twijfels ontstaan over hoeveel botten echte fossielen waren. Dit jaar zijn veel meer journalisten tijdens het uitvoeren van hun werk om het leven gekomen dan in 2021, meldt de Internationale Vakbond voor Journalisten IFJ. Het waren er tot nu toe 67 tegen 47 vorig jaar. De hoge cijfers komen onder meer door de oorlog in Oekraïne... waar 12 journalisten stierven. Door opgeleid bendegeweld in Mexico kwamen 11 journalisten om... en ook in Haiti was het dodental hoog. Daar vonden 6 journalisten de dood. Rusland heeft nog eens 200 Canadezen verboden om het land binnen te komen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is dat een reactie op de sancties die Canada onlangs afkondigde tegen 33 Russen. Moskou zegt dat het onder andere gaat om Canadese ministers en oud-ministers, parlementariërs en politiemensen. In totaal hebben de Russen nu ruim 1200 Canadezen een inreisverbod opgelegd. Ook is de Canadese ambassadeur in Moskou op het matje geroepen. Haar is te verstaan gegeven dat Canada een sfeer van Russofobie oproept. Het weer. De temperatuur daalt lokaal tot min 6 graden. Plaatselijk kan het glad zijn en in de westelijke helft van het land komt dichte mist voor.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 If I could only What way to go. If I'd only had a way. If I could see the sun behind the snow. searching for my something. Oh, there's something night vrolijk kerstfeest bij je thuis. The day seemed to slowly fade inside find peace of mind.